Goedemiddag, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. In Sint-Truiden in België wordt nog altijd gedanst. Al sinds vrijdagavond is er in die plaats, net over de grens... een grote illegale reef aan de gang op een oud militair vliegveld. Buurbewoners klagen volop, maar de politie grijpt niet in. Kijkt deze verslaggever van de VRT niet van op. Het is een gigantisch terrein. Je moet je dat voorstellen. Dat is een luchthaven van vroeger met een lange landingsbaan. Eh, daar staan nog verschillende hangaars, gebouwen. Je kan eigenlijk onmogelijk dat terrein volledig gaan afzetten... want de feest feestvierders zitten ook echt overal en zijn ook met erg veel. Het gaat om 5, 6, 7000 mensen. Men weet het eigenlijk niet goed. Buurtbewoners moeten hun oordoppen nog even inhouden... want de politie wil wachten tot het feest vanzelf stopt. De revers hebben al laten weten dat ze tot morgenavond door willen gaan. En in een fabriek in India zijn minstens 11 mensen om het leven gekomen door een gaslek. In de buurt van het gebouw werden bewoners onwel, vertelt correspondent Alette André. Mensen die in de buurt wonen zeggen dat er een bepaalde stank eh, was, eh, dat ademhalen moeilijk was en er zijn ook mensen gewoon thuis flauwgevallen bijvoorbeeld. Inmiddels is de hele buurt rond het gaslek ontruimd. Elf mensen liggen nog in het ziekenhuis. En rond deze tijd schiet Max Verstappen vanaf plek 2 uit de startblokken bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. De huidige Formule 1 wereldkampioen start achter Ferrari-coureur Charles Leclerc... die vanaf pole position mag wegscheuren. En de president van Amerika grappen horen maken. Gebeurt elk jaar bij de White House Correspondence Dinner. En dit keer was het de beurt aan Joe Biden, die onder meer grapte over zijn leeftijd. It's Sam over the hill. Don Lemon would say that's a man in his prime. Hij zegt dat hij niet oud is, maar gewoon rijp. Joe Biden is inmiddels 80. Maar de president had ook een serieuze boodschap tijdens het diner voor journalisten. Biden zei dat de journalistiek een van de belangrijkste dingen is in een vrije samenleving en niet strafbaar is. En daarmee doelde hij onder meer op een Amerikaanse journalist die nu vastzit in Rusland, waar ze beweren dat hij gespioneerd heeft. En dan het weer. Het is lekker zonnig vandaag. Alleen in het noorden is het wat bewolkter. Later vanmiddag kunnen er ook in de rest van het land wat stapelwolken tevoorschijn komen. En dat wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate.